Werknemers en ZZP'ers moeten daarom volgens de Raad... meer grip krijgen op hun privéleven, werk en geld. Zo zouden ze een baan beter moeten kunnen combineren met zorgtaken. Als dat niet gebeurt, gaat ook de kwaliteit van het werk achteruit. De Raad vindt dat de overheid meer moet investeren in ouderenzorg en kinderopvang. Ook zouden verlofregelingen en zeggenschap over werktijden moeten worden vastgelegd. Voor het eerst in bijna tien jaar is de geregistreerde misdaad toegenomen... blijkt uit de misdaadcijfers van de politie over 2019. Er wordt steeds minder aangifte gedaan van inbraak en zakkenrollerij... maar er is wel veel meer online oplichting. Zo kwam betaalfraude met 67 toe... en cybercrime, zoals aanvallen met gijzelsoftware, met 64 Volgens korpschef Akerboom zijn de daders steeds vaker jongeren. Hij pleit voor lik-op-stuk beleid en voorlichtingscampagnes op scholen. Nederlandse popmuziek doet het nog steeds goed in het buitenland. Vorig jaar waren de inkomsten ruim 216 miljoen euro. Vooral dancemuziek van DJ's Afrojack, Tiesto, Armin van Buren en Martin Garrix draagt daar flink aan bij. Bijna drie kwart van de inkomsten komt uit de dancemuziek. Ook populair klassieke muziek doet het goed in het buitenland, mede dankzij André Rieu. Ook op de tweede dag van de kwalificaties voor de Australian Open waren er problemen door de lucht in Melbourne. Die is vervuild door de bosbranden. De partijen begonnen met drie uur vertraging omdat de luchtkwaliteit aan het begin van de dag te slecht was. In de loop van de dag werden de omstandigheden iets beter en kon er toch worden getennist. Enkele uren later moest het spel toch weer worden stilgelegd. Dit keer vanwege hevig noodweer. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, soms wat zon. Vanmiddag weer meer bewolking en vanuit het westen regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 10 graden. Ook de komende dagen wisselvallig, maar in de middag zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Lange tijd stelde de ochtendspits in Noord-Holland niet zoveel voor. Nu is het wel iets drukker geworden rond Amsterdam. Vooral op de A10 Noord staat het vast voor de Koentunnel. Daar heb je nu een kwartier vertraging... En daardoor ook 5 minuten oponthoud op de A8 richting Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. Op de N516 van Zaandam naar Oostzaan rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A8.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 My business actually started. Goedemorgen Zandvoort. Woensdag 15 januari. En we tellen af 107 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je met de lekkerste muziek. Zoals deze, Mark Ronson en Miley Cyrus, hier bij ZFM. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Your things fall apart, but nothing breaks like heart. save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round.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 on you and whatever you decide to do, Jolene. warme, natte, lekke ballen. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik. Kan ik niks aan doen, gaat gewoon vanzelf. Een pop, met nog geen kleren aan Dat de bovenste helft eraf is, er alleen twee benen staan De dingen die ze smeren uit hun neuzen aan hun stoelen En een pakje melk wat zuur is, dat het lekker bol gaat voelen Kapotte vuilniszak, waaraan is gegeten Of een bankje in het park, nog warm van ieder heb gezeten Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Grote, warme, natte, lekker ballen Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik Al twee keer mee langs het ziekenhuis gelopen en niks geholpen een heel gezin die allemaal hamburgers lopen eten. Twee hebben er in de pop getrapt dat ze het nog niet weten. <laughs> Zo met hun hoofd voorover tegen ketchup op goed. En hoe de koningin soms kijkt onder vandaan haar hoed. Maar ook vaak bij een ingooi dat hun broekje zo omhoog gaat. Of dat je recht wil plassen, maar dat hij in een boog gaat. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Grote, warme, natte, lekker ballen. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik. Daar gaat geen dag voorbij zonder ballen in mijn buik, gek hè? En wat je vaak ziet kleven onder een autobanden Of wat je dan ziet drijven zo langs de wallenkanten Soms haal ik bij het postkantoor wat giro-enveloppen Hoewel ik momenteel dus niks heb om erin te stoppen Maar die zijn gratis meenemen, dus dat is geen pikken En dan heb ik mooi voor niks weer wat om lekker aan te likken Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Grote, warme, natte, lekker ballen Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik. Nou zijn dat lekkere ballen, maar dan heb je ook nog enge ballen. Zo van nagels in het bad en washandjes in bed. Een zadel, maar dan nat. Een gebarsten vleeskroket. Zoals autobanden piepen op het randje van de stoep. En soms is het papier op aan het rolletje zit poep. Of een schoteltje dat plakt en niet van een koppie gaat. En een pen die na het schrijven in een ander doppie gaat.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 De vieze man van het album Draaikont uit 1985. De ballen in mijn buik. Gaan we nog even verder terug in de tijd. 1966, Joe Torres. Tierra Santiago. Tierra en Que Negrona linda, mi Get When I say to get out of my way, uh, get out of my way. te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho sarampioncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y que llena super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba. Joey Torres, 1966 en houdt opeens op. Nou, dat geeft helemaal niet. Vijf voor half tien, nog één plaat en dan zometeen... Jazz is niet eng. En we gaan eigenlijk al een beetje jazzy die kant op. Met de Gare du Nord. Hier is die Beautiful Day. come on, let's roll. It's a beautiful day, yes. Beetje regenachtig vandaag. 9 graden op de ZFM thermometer. En dat blijft waarschijnlijk zo. En een kans van regen van 85%. Ja, nou ja, het is niet anders. Blijf je lekker binnen luister naar ZFM. Waar we nu doorgaan. Ja, het is bijna half tien. Iets te vroeg, maar we doen het gewoon. Jazz is niet eng. Ja, vandaag in de rubriek Jazz is niet eng ik wou eigenlijk Billy Holiday draaien met Stormy Weather. Afgezien eh, wat er allemaal vannacht allemaal gebeurde. Maar eh, nee, ik heb gekozen wel voor Billy Holiday, maar voor Speak Low. En Speak Low is een nummer uit 1952. Ik zal het je zo laten horen. En daar is een nieuwe remix van. En dat is lekker poppy en dat is leuk en dat is modern. En dat zijn ook de platen die je nu hoort op zaterdagmiddag in ons nieuwe jazzprogramma. Jazz op zaterdag bij ZFM. Een aanvulling op ons programma van de zondag. Dit is hem uit 1952 en dat komt zo... de nieuwe versie erachteraan. Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon. Speak Low. Billy Holiday. En je hoorde twee versies. De versie uit 1952 en bijna 70 jaar later de versie van vorig jaar. De band remix. Ja, zo wordt jazz weer toegankelijk gemaakt. Heerlijk, ik vind het leuk. En je hoort het hier bij ZFM, waar het vijf over half tien is. Gaan wij door met Charlie Putt. How long? was strong. with me? Ja, en als je nou vanavond niks te doen hebt... Ja, je kunt natuurlijk altijd naar ZFM luisteren... maar weer iets anders, weer een keer uit. Misschien leuk. We hebben in Zandvoort een filmclub, de filmclub Simon van Kolm. En eh, elke woensdagavond half acht is daar dus film in het theater. En vanavond is dat Test Nota. En dat is een, harde film. En die gaat, het is een Russische film. die gaat over een ontvoering van een familie in de Caucasus. Goede kritieken, persprijs in Cannes. Maar een harde film, maar wel heel interessant. started working, made a mile of solid road. As I watched, I got to thinking. call bij ZFM, waar het 20 voor 10 is en de zon al een uur op is. Ja, gaan wij door met Typhoon. Heel lang niet gehoord. Leuke plaats. De hemel valt. Hier is hij bij ZFM. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend, man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. <laughs> en ik ben dankbaar voor mijn lach Als ik dat niet had was ik deprion suicidaal Ze zeggen doe normaal van man jezelf Al gaat het goed dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel Maar goed ik sta versteld, sta stil en herinner me Alles is er al van binnen Als de hemel valt, de hemel valt de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld, we willen meer plus. Door de crisis is iedereen keer. En dan die eeuwige strijd, klopt drama aan de deur is de van de partij. Ja, ja, wij willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? leven een break, deel het leed is zoals met de trein. Bootje baden in het universum, modderbad, verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Typhoon. Als de hemel valt, hier bij ZFM, waar het kwart voor tien is. Nog een kwartiertje en dan is het tien uur. Gaan wij door met Simply Red. Only Love, Simply Red. En wil je nou alles weten over die andere verslavingen? Luister vanavond naar uh, Bastiaan in eh, Zandvoort aan het woord. Dan gaat het helemaal over verslavingen. Hoe kom je eraan? Wat zijn er voor verslavingen? Hoe kom je eraf? Vanavond vanaf 8 uur bij Zandvoort aan het woord samen met Bastiaan Toornend Hier bij ZFM gaan wij door met Billie Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. patient, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Billy Eilish hier bij ZFM. En Billy Eilish, gisteren bekend, gaat de theme song van de nieuwe James Bond maken. En is daarmee de jongste die het ooit gedaan heeft. Leuk, leuk om te weten. Goed, 10 voor 10. Dan wordt het tijd. Gaan we een beetje gas geven richting de klok van 10. Hier is die Dua Lipa, de allernieuwste. Did full crazy, thinking about the way I it up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show. Dua Lipa, Don't Start Now. Ja, dan is het eh, twee platen voor tien. Tijd voor de meezinger. Altijd hier bij ZFM. Tenminste bij mij in het programma. En meestal is het toch André. En hier is hij weer, André Hazes. Ik leef mijn eigen leven. Hier bij ZFM, waar het bijna tien uur is. Nog acht minuten. Ik sluit mijn ogen en denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar dit was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo met Andere Hazes. En opeens is die afgelopen. Nou, dat heeft helemaal niets. Nog twee minuten en dan is het eh, tien uur. En eh, dan zit mijn show erop. Ik heb het graag gedaan. Maandag ben ik er weer. Maandag Blue Monday. Morgen zit Ger hier, onze eigen vieze man. En ik weet niet of hij zijn schetenmachine weer meeneemt. En dat is gisteren. Dat was een hilarische uitzending gisteren, Ger. Vanmiddag weer uh, ZFM Lunch luister er ook naar. Echt een eh, leuk gevarieerd programma. En vanavond dus Bastiaan uh, Torenent met Zandvoort aan het woord. En dan gaat het over verslavingen. Lijkt het jou leuk om mee te doen bij ZFM? Kijk op de site. We zijn altijd op zoek naar mensen die verslag willen doen. Redacteur willen worden, presentator willen worden. Of wat dan ook. Je bent van harte welkom hier bij ZFM. Nog twee minuten, is het tien uur. En tot die tijd Michael Jackson. Ik zie jullie graag hoor jullie graag. Of jullie graag.